Mariette Krol met het NOS Journaal. De running mates van Hillary Clinton en Donald Trump... hebben vannacht hun enige tv-debat gehouden. Tim Kaine en Mike Pence debatteren anderhalf uur... over onder meer de economie, belastingen en het geloof. Opvallend was dat Pence tijdens het debat... een kalme en presidentiële indruk probeerde te maken. Heel anders dan zijn voorman Trump... Kane was vanaf het begin feller en hij viel Pence ook geregeld in de reden. Tata Steel en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over behoud van werkgelegenheid bij de staalfabriek in IJmuiden. Werknemers die boventallig worden, mogen zeker anderhalf jaar binnen het bedrijf een andere functie zoeken. Lukt dat niet, dan pas komt ontslag aan de orde. FNV en CNV zijn blij met die afspraken, al is het geen garantie dat de fusie met het Duitse tussenkroep niet doorgaat, zeggen ze. Bijna twee derde van de mannen met een afgeronde opleiding voor het basisonderwijs stond vorig schooljaar niet voor de klas. 63% is iets anders gaan doen, vaak als manager of adviseur in het basisonderwijs, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal vrouwen dat de PABO heeft afgerond, maar geen juf is geworden, was 43 Zij hebben vaak een baan in de kinderopvang of als onderwijsassistent. De Colombiaanse regering en guerrillabeweging FARC praten op Cuba weer over een nieuw vredesakkoord. Nu het vorige in een referendum is afgewezen door de Colombiaanse bevolking. Het is de bedoeling dat de onderhandelaars vandaag ook met de leider van het nee praten, oud-president Uribe, om te komen tot een verdrag dat wel acceptabel is voor een meerderheid van de Colombianen. Extreem zware vrachtwagens van meer dan 60 ton mogen voorlopig niet meer over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum. In de draagbalken van de brug zitten haarscheurtjes. Er is geen acuut veiligheidsrisico, zegt Rijkswaterstaat. De brug wordt de komende maanden verstevigd. Het weer, in het oosten nog kans op vorst aan de grond. De komende dag opnieuw zonnig, droog en ongeveer 14 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen file.